Kommen Sie doch bitte herein. Herr Günthermann. Sie hatten eine gute Reise? Sehr. Sie sind über Rheine gekommen? Ja. Äh, nein, ähm, äh, äh, über, über Gronau. Ach so, Gronau. Das hier ist Herr Dietermann. Er wird heute Nachmittag als Grundlage für die Diskussion auch einen Vortrag halten. Dietermann Koning. Ach, über den Weihnachtsbaum. Das heißt, über den Weihnachtsbaum in Westfalen. Aber setzen Sie sich doch. Aber ich kann natürlich nicht über den Weihnachtsbaum reden, ohne auch über St. Nikolaus zu sprechen. Das versteht sich. Sie wollen hier wirklich nicht übernachten? Äh, äh, nein, ich möchte heute Abend wieder nach Hause gehen. Ich reserviere Ihnen gern ein Hotelzimmer. Nein, wirklich nicht. Und äh, wann fährt Ihr Zug? Äh, um sieben Uhr. Dann müssen wir halb sieben Schluss machen und ich bringe Herrn Koning da zum Bahnhof. So, ich schlage jetzt vor, dass wir beide etwas essen gehen. Ich habe mein Brot bei mir. Äh, Nein, wir gehen in den Ratskeller. Ich muss ja schließlich auch was essen. Ist etwas dabei, was Ihnen besonders gefällt? Ähm, ich zögere noch. Äh, ich suche etwas Kleines, ohne Fett. Äh, gar kein Fett oder nur wenig? Wenn möglich, gar kein Fett. Doch nicht wegen Ihrer Leber. Doch. Vielleicht die 23. Ein Gericht mit gekochtem Rindfleisch. Ähm, ähm gut, das nenne ich. Was kann ich Ihnen zum Essen bringen? Einmal gekochtes Rindfleisch und einmal Rehbraten und zwei Bier. Sie trinken doch Bier, Herr Koning, oder möchten Sie lieber Wein? Nein, Bier. Äh, lieber Bier. Und zwei Bier. Ärgern Sie sich so, Herr Koning, dass Sie kein Fett vertragen? Vielleicht. Aber worüber könnte ich nichts sagen. So ist es meistens. <laughs> Was halten Sie vom europäischen Atlas? Den halte ich für sehr wichtig. Glauben Sie? Weil es das erste Mal nach dem Krieg ist, dass wir auf europäischer Ebene zusammenarbeiten. Sogar mit den Ländern des Ostblocks. Aber die Voraussetzungen der Gedanke, dass solche Karten jahrhundertelange Kulturgrenzen aufzeigen, statt eine Momentaufnahme in einer kontinuierlichen Änderung. Darüber müssen wir diskutieren. Das war das große Verdienst Ihres Vortrages. Mit Horvatic. Auch mit Horvatic. Sogar mit Horvatic. Denn er ist einer der Stützen der Organisation. Ohne ihn kommen wir nicht weiter. Mit ihm auch nicht. Das glaube ich nicht. Meines Erachtens sind Sie dazu pessimistisch, Herr Kummer. In der Diskussion sollen alle Standpunkte ihren Platz haben. Auch der des Professor Horatisch. Einmal gekochtes Rindfleisch und einmal Rehbraten. Und zwei Bier. Guten Appetit, die Herren. De secretaris hield op 15 december 1972 een inleiding over de verspreiding van de kerstboom in Nederland voor de studenten van professor Dr. W. Kunterman, hoogleraar aan de Universiteit van Münster. Medewerkers vragenlijsten. We kunnen de tent al sluiten. Het is stil. Ik ken anders instellingen zat waar ze tussen kerstmis en nieuwjaar gewoon sluiten. Ik ook. Maar het is wel lekker rustig zo. <clears throat> Zo, Jessica. Hm. Wat doe jij op het ogenblik? Oh. Knipsels. Ik ben bezig met het jaarverslag. Ik heb uitgerekend dat ik met dit mee nog twintig jaarverslagen moet schrijven er niet aan denken. Dan ben jij 20 twintig jaar. Hm. Niks hoor. Hoeveel dan? Nou, je moet nooit ergens langer blijven dan vier jaar. Dan ben je net ingewerkt. Oh, ik kan me niet schelen. Nee, dat begrijp ik. Maar ik kende die regel nog niet. Vroeger bleef je ergens 40 jaar en dan kreeg je een stoel. Zo heb ik het nog geleerd tenminste. Ja. Hadden jullie vroeger eigenlijk een kerstboom? Nee. Omdat daar geen geld voor was? Nee, omdat mijn ouders socialist waren. Mijn vader was ook socialist. We hadden wel een boom. Heel grote zelfs. Ja. De ene socialist is de andere niet. Wij hadden ook geen kerstboom thuis. Waren uw ouders ook socialist? Nee, boer. Hallo. Waar? In de Achterhoek. En de andere boeren? De meesten hadden geen kerstboom. Dat was meer voor de stad. Wij hadden ook geen kerstboom. Nee, maar jouw ouders zijn katholiek. <laughs> Je zegt het alsof dat niet deugt. Zo zeg ik alles, maar het deugt natuurlijk niet. Dat vind ik zelf eigenlijk ook wel. Goedemorgen allemaal. Hadden jullie een stal? Ja, met van die poppen en beesten. Wil niemand van jullie een kat hebben? Wat is dat voor kat? Een zwerfkat. Eh, we hebben er al twee. Ik heb er al twaalf. Ik wil wel een kat hebben. Waar woon je dan? in de staatsliedenbuurt. Want die daar niet weglopen? Ook goedemorgen. Waarom? Staatsliedenbuurt. Dat zijn toch van die gemeenschappelijke trappen? Hoor jij nog wel eens iets van Slofstra? Ik ben juist een paar dagen geleden door zijn vrouw opgebeld. Ze willen hem in een bejaardenhuis doen. En nou wou ze weten of ze dan zijn pensioen houdt. Ik vind het. Nee. Vind je niet? En waarom moet hij dan in een bejaardenhuis? Omdat ze het niet uithoudt met die man. Dat kan ik me nou wel weer voorstellen. Kijk eens aan. Zijn toch wel meer mensen dan ik dacht. Ja, Geert. Het leven is altijd anders dan je denkt. Gaat het, meneer de Vries? Jawel, meneer. Dank u wel, meneer. Jaring, krijg ik de gegevens van jullie activiteiten in het afgelopen jaar voor het jaarverslag. Bedankt, Maarten. Mevrouw Moederman, krijg ik van u de gegevens over de dit jaar binnengekomen vragenlijsten voor het jaarverslag alvast bedankt, koning. Maar meneer Koning. Mevrouw Moederman. Zo gaan we toch niet met elkaar om? Hoe niet? We gaan elkaar toch geen briefje schrijven? Dat is toch niet voor u? Wat had ik dan moeten doen? Je kunt toch wel wachten tot ik er ben? Zo'n haast heeft ze toch niet? Ik had het graag op 31 december op het bureau van Balk gehad. Maar daar mogen anderen toch niet het slachtoffer van worden? Nee, dat is ook niet de bedoeling. Maar zo gebeurt het wel. Neemt u me niet kwalijk? Ik neem het u niet kwalijk, maar ik was geschokt. Doet u dat nou nooit weer? Past helemaal niet bij u. Ik zal het niet meer doen. Goed. Dan zal ik kijken wat ik nog doen kan. Dank u. In zijn herinnering zag hij zichzelf met zijn moeder in het donker van de Van Stolkweg, waar ze in de aula van het VCL het kerstspel hadden bijgewoond, door de bosjes doorsteken naar de Scheveningse Hij zag de lichten van de straatlantaarns tussen de bomen en hij hoorde de stemmen en voetstappen van andere bezoekers om hen heen, die net als zij naar de tramhalte liepen. Zo duidelijk alsof het er nog was. En terwijl hij roerloos op zijn stoel zat, bang om de herinnering te scheuren, werd hij overspoeld door heimwee. Als je nergens bent. Geen rode rotcent. Heb je te makken. En al je vrienden lieten je zakken. Maar als ik ooit weer eens iets verdien is opeens iedereen weer hele goede oude vriend. Vreemd is het wel, maar niet onbekend. Niemand ziet je zitten als je nergens bent. ging het fout, stond ik alleen. Weg al mijn vrienden, waar kon ik heen? Als ik ooit nog een keer een paar gulden verdien, oh dan krijgt die alleen mijn broekzak te zien. Maar als ik ooit weer eens iets verdien, is opeens iedereen weer een hele goede oude vriend. op. Vreemd is het wel dat niemand je kent, dat niemand je ziet zitten als je nergens bent.